Een bewijs voor doodslag. Jazzmuzikus en componist Willem Breuker is overleden. Hij wordt beschouwd als een grootheid op het gebied van de geïmproviseerde muziek. Hij maakte naam met zijn Willem Breuker collectief en de Instant Composers Pool. Willem Breuker is 65 jaar geworden. Het hele eiland goeree overflakke zit zonder stroom. Oorzaak is volgens de politie een kabelbreuk. Een landbouwvoertuig reed twee hoofdkabels kapot die het eiland van elektriciteit voorzien. Het is onduidelijk wanneer de stroomstoring op Goede over Flaké is verholpen. In het Zwitserse kanton Wallis is een toeristentrein ontspoord. Volgens de politie zijn zeker 15 mensen gewond geraakt. De trein ontspoorde tussen de dorpen Lax en Fisch. Volgens Zwitserse media zijn drie wagons uit de rails gelopen. Reddingswerkers zijn bezig om de mensen uit de wagons te halen. De CDA-fractie vergadert morgen over de brief van informateur Lubbers. Die zegt dat onderzocht moet worden of er een rechtskabinet kan komen. Dat kan zowel een kabinet van VVD, PVV en CDA zijn... als een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Fractieleider Verhagen zei dat nog steeds aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan... voordat het CDA wil onderhandelen met de PVV. Omwonenden van het theaterfestival De Parade in Utrecht hebben een kort geding tegen de gemeente verloren. Ze eisten dat de parade eerder zou vertrekken vanwege geluidsoverlast. De rechter vindt dat de burgemeester alle belangen zorgvuldig heeft afgewogen toen hij de vergunning afgaf. Wel moet het festival zich beter aan de openingstijden houden. Het weer verspreidt over het land enkele buien, vooral in Limburg met onweer. Vanavond wordt het droog, morgen ook overwegend droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS.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 play. try to run, but see, I'm not that fast. I think first, but surely finish last. Finish last, last, last, last, last, last, last, last, last, day and night. The Rolling Stones in the free of my night. Who's all alone, some things will never change. The Rolling Stones in the free of my night. At, at, at night. At night, day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. He's on the road, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night, at, at, at night, at, at, at, at, at, at night.